En nu weten we hoeveel partijen dat hebben gedaan, namelijk 54. Klinkt als veel, maar bij de vorige verkiezingen waren er nog meer aanmeldingen. Lang niet alle partijen die zich inschrijven komen ook daadwerkelijk op het stembiljet. Als we door het hele land mee willen doen, moeten ze ook door het hele land genoeg handtekeningen ophalen... en op tijd een kieslijst inleveren. De deadline daarvoor is op 15 september. Het UMCG-ziekenhuis in Groningen is enthousiast over een project... waarbij statushouders aan het werk gaan als assistent Het gaat om mensen met een verblijfsvergunning die een achtergrond in de zorg hebben. Om verpleegkundige in Nederland te worden moet je een speciale BIG-registratie hebben... en die is moeilijk te krijgen. Om te voorkomen dat dat afschrikt en statushouders ongeschoold werk gaan doen... helpt het ziekenhuis bij die registratie. In de tussentijd kunnen ze als assistent aan de slag. En de eerste twee hebben inmiddels het hele traject afgerond. Ik ben heel blij mee. Ik heb die big examen gehaald. Ik wil heel graag eh, in de zorg blijven werken. Eh, en ik wil nog eh, meer ontwikkelen in de taal en eh, verder studeren. Ja, ze werken nu dus als volwaardig verpleegkundige. Ja, dan nog iemand die helemaal op zijn plek is. Topvoetballer Sebastien Haller. Hij is weer onder contract bij FC Utrecht. Daar speelde hij vorig seizoen ook al, maar toen werd hij verhuurd door Borussia Dortmund... waar hij een salaris had van 9 miljoen euro per jaar. Dat gaat hij bij Utrecht niet verdienen, maar er is meer in het leven dan geld, zegt hij. I mean, the family feels good, feels good here. Um, in the club there is uh, a lot of uh, nice people, beautiful people, you know, a good environment also to work. Uh, so for me, at this stage of my uh, life or career, what you want, this is something that I, uh, that, that I was looking for. Het weer. Vanavond zijn er wat meer wolken. Vannacht komt het af naar 11 tot 14 graden. Morgen begint met wolken en in het noorden een spatje regen. Daarna zon bij 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 9 kilometer...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 Dit is ZFM. was on our side. I've put in far too many years to let this pass us by. last forever over what happens anyway. Yeah. if it's gonna be a rainy day, there's nothing we can do to make it change. We can't pray for sunny weather. That won't stop the rain. Feeling like you got no place to run. I can be shelter till it's done. We can make this last forever. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious, and she knows. take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just she'll ease you. All the to please you.